12 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In het westelijk havengebied in Amsterdam. Er is nog altijd veel rookoverlast. De brandweer laat de loods waar huishoudelijk afval ligt gecontroleerd uitbranden. Na de aardbeving van gisteren in Slochteren zijn bij het Centrum Veilig Wonen tot nu toe 15 schademeldingen binnengekomen. Volgens het KNMI, eh, de volgens het KNMI opvallend zware beving in het Groningse dorp had een kracht van 2,6 en was in de wijde omtrek te voelen. Onder meer uit Sappemeer, Zuidbroek en Schildwolde kwamen meldingen binnen. De problemen bij British Airways zijn nog niet helemaal voorbij. Gisteren hadden duizenden passagiers te maken met vertragingen en geannuleerde vluchten door een wereldwijde computerstoring bij de Britse maatschappij. Hoewel de storing deels is opgelost, verwacht British Airways nog wel dat sommige vluchten veel later of helemaal niet vertrekken vandaag. Wie naar vliegveld Eindhoven gaat moet rekening houden met extra reistijd. Dat komt door verschillende wegafzettingen rond de luchthaven. Gisteren stortte bij het vliegveld een deel van een parkeergarage in aanbouw in. Niemand raakte gewond, maar de ravage is groot. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. De oostkust van Bonaire is vervuild met olie. Die is waarschijnlijk afkomstig uit Trinidad... waar eind vorige maand een opslagtank van een raffinaderij barstte... en 50.000 liter olie in zee stroomde. De olie vormt een gevaar voor de vogels in dit gebied die op de kust naar voedsel zoeken. De hoofdprijzen van de extra trekking van de staatsloterij zijn allemaal naar spelers gegaan die in de periode 2000 tot 2008 daadwerkelijk abonnee waren. De staatsloterij hield de zogenoemde sorry-trekking omdat niet was verteld dat in die periode ook niet verkochte lood meededen aan de trekking. De kans op een prijs was daardoor kleiner. Het weer zonnig, alleen in Limburg valt er nog een onweersbui. Het wordt in het noordwesten 23 graden en plaatselijk 29 graden in Zuid-Limburg. In Limburg. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Leiden-Zuid en eh, Wassenaar een file van 4 kilometer.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 Take your Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take the stop you ever getting sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. Take your parachute and go. Wave to me as you are falling.